met het NOS-journaal. Bij een aardbeving in het noord... Dat heeft het Turkse Geologisch Instituut berekend op basis van de sterkte van de beving... en de slechte staat van veel gebouwen in de regio. Het epicentrum van de beving lag bij de stad Van in de buurt van de grens met Iran. Volgens de Turkse vicepremier zijn er in het gebied zo'n 45 gebouwen ingestort. Ook is de stroom in veel dorpen uitgevallen en ligt het telefoonnetwerk plat. Premier Erdogan is onderweg naar de getroffen regio. In zijn woonplaats Apeldoorn is zanger Henk Plaket overleden. Hij was bekend als een van de havenzangers. Het duo dat sinds 1977 veel succes had in de volks- en feestmuziek. In 1983 scoorde havenzangers hun grootste hit met S'nachts na tweeën. In totaal kregen ze negen gouden en 7 platina platen. In 2007 gingen de havenzangers uit elkaar, waarna Plaket solo verder ging. Hij was al enige tijd ernstig ziek. Henk Plaket is 75 jaar geworden. De politie heeft twee Russische wielrenners van de snelweg A50 bij Apeldoorn gehaald. De twee doen mee aan het EK baanwielrennen in Apeldoorn. Tegen de politie zeiden de Russen dat ze tijdens een training de weg waren kwijtgeraakt... en dat ze via de vluchtstrook van de snelweg terug wilden rijden. De twee Russische wielrenners krijgen een boete van 110 euro. De Eredivisie klassieker tussen Ajax en Feyenoord is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De Rotterdammers kwamen in de Amsterdam Arena in de tweede helft op voorsprong door Stefan de Vrij... Een paar minuten later moest Ajax-doelman Kenneth Vermeer met rood van het veld omdat hij Guillaume Fernandes neerhaalde. Met tien man maakte Ajax kort daarna gelijk toen Jan Vertongen een hoekschop binnenkopte. Het weer, zonnige najaarsdag met temperaturen tussen 10 en 14 graden. Ook morgen zonnig, maar vanwege een vrij stevige wind voelt het kouder aan dan vandaag. Vanaf dinsdag weer kans op regen. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam-Amersfoort, bij Muiden 3 kilometer en richting Amsterdam zelfs 6 kilometer bij Muiden. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. De rechte rijstrook is nog eh, drie kwartier dicht. Rijkswaterstaat adviseert het verkeer om voorlopig om te rijden via Utrecht.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 There's a mountain mighty high You cannot see the top Unless you fly And there's a morning A proven ground There ain't nowhere to go If you hang around Everybody wants to sell It's already been sold money if you ain't gonna break the mold Even at the center of the fire There is gold All that emotions of despair There are people living there They're unhappy each and every day But hell is not fashion So what you trying to say Society.